Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Denver in de Verenigde Staten is het eerste televisiedebat gehouden... tussen de twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap... uitdager Mitt Romney en zittend president Barack Obama. Het debat ging vooral over de economie. De republikein Romney staat er slecht voor in de peilingen... en viel president Obama aan over het beleid van de afgelopen vier jaar. Romney nam het daarbij op voor de middenklasse... in een poging af te komen van zijn imago dat hij er alleen zal zijn voor de rijken en grote bedrijven. De economie is een moeilijk onderwerp voor Democrat Obama. Het gaat nog steeds niet goed in de VS. Obama maakte duidelijk dat Romney geen alternatieven heeft... en dat zijn plannen te weinig details geven. Commentatoren op internet vonden het optreden van Romney in het debat over het algemeen sterker dan dat van Obama. De Belmer-ramp is vandaag 20 jaar geleden. Op zondagavond 4 oktober 1992 boorde een Boeing 747 zich in twee flats in Amsterdam Zuidoost. Het vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al was kort daarvoor opgestegen van Schiphol. Er kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden. In 1998 start een medisch onderzoek naar de gevolgen van de Belmer-ramp bij bewoners. Daaruit komt naar voren dat mogelijk 18 gevallen van auto-immuunziekten in verband kunnen worden gebracht met de ramp. Rond 6 uur vanavond is er in Amsterdam-Zuidoost een stille tocht naar het monument De Boom die alles zag. Oxfam Novib vindt dat rijke investeerders tijdelijk moeten stoppen met de aankoop van landbouwgrond in ontwikkelingslanden. Door die opkoop worden kleine boeren van hun land verdreven, wat volgens de ontwikkelingsorganisatie vaak gepaard gaat met geweld, zonder overleg of compensatie. Oxfam Novib waarschuwt dat arme mensen hierdoor meer honger lijden. Investeerders kopen de grond vooral voor de voedselexport. In de afgelopen tien jaar gaat het om een gebied dat zes keer zo groot is als Duitsland. Het weer. Vanochtend opnieuw buien, vooral in het zuidoosten. In de rest van het land overdag ook wat zon.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 Come early morning, I'll be there on the edge of town. I was a thinking, thinking about a good thing, thinking about a sweet gleam. Mm in my honey's eyes. Yeah, I was a sinking, feeling kinda lonesome. Come early morning, I'll be home at my honey's side. I have drifted up across the mountain. I have stumbled down the other side. satisfied. She gave me a little love Give me a little sunshine, make me have a good time, Lord, when I'm feeling blue. I couldn't refuse her, well, I couldn't misuse her. Come early morning, I'll be home with my honeydew. wordt ook wel genoemd de eh, Gentle Giant of Country Music. En dan heb ik het over Don Williams, 73 jaar oud, maar nog steeds actief. Hij eh, doet elke maand zo'n 20 eh, optredens voor nagenoeg uitverkochte zalen, casino's en zo. Dat, dat, dat soort etablissementen, dat treedt hij op. Ook het maakt niet uit. 73 jaar doet hem na, zou ik maar zeggen. Je hoorde hem met een plaat die eerder dit, e-, deze eeuw werd gemaakt. Don Williams met Come Early Morning. Wat mij betreft ook een hele goede morgen. Welkom bij De Nacht Niet Anders. Het laatste uur met zoals gebruikelijk oh, zo rond half vijf drie platen op een rij in de Franse taal. Oftewel drie chansons die ik kan gaan beluisteren. En aan het eind van dit uur dan heb ik nog een paar eh, interessante televisietips... daar wat gaat om de muziek. En dan kom ik ook even terug op vorige week. Want vorige week toen had ik een eh, cd in de aanbieding. Namelijk de jongste cd van Bob Dylan. Tempest is de titel van dat album. Ik heb daar een vraag over gesteld. En er zijn een heleboel antwoorden binnengekomen. En ik ga daar de prijswinnaar bekendmaken van Tempest. En ook nog een uh, eh, track draaien van dat album. Maar nu neem ik je mee naar afgelopen zomer, naar het Lowlands-terrein. Wat heet, neem backstage. Bij de collega's van 3FM. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days and struggling to pay rent, long nights, strange men.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 Ja, ja, dat was hem dan. Ed Sheeran, die afgelopen zomer een van de hoofdacts was op het Lowlands Festival. Hij stond er in de grote Bravo-tent in zijn eentje een heel groot publiek te enthousiasmeren. Maar na de hand verscheen hij ook nog even eh, backstage in de studios van 3FM, de, <laughs> de, eh, de noodstudio van 3FM. En dat deed hij ook nog een akoestisch opstreden. Backstage, dat heb je kunnen horen, Ed Sheeran. En die A-team, datgene waarmee die Bekoel beroemd en bekend is geworden. whispered hello, smiles melting the snow, nothing hurt. Your eyes, they're deeper than time, say a love that won't rhyme without words. So now verscheen allemaal in 1967. Deze plaat van de Small Faces met de stem van Steve Marriott... degene die ook de compositie schreef. Aanvankelijk schreef hij het voor eh, zangeres P.P. Arnold... maar op een gegeven moment bedacht hij zich, dan had hij zoiets van... nou, ik vind het zelf ook wel leuk om dat te zingen met mijn band. De Small Faces en al dus geschieden. Was er echter wel nog een belangrijke taak weggelegd voor P.P. Arnold... want zij verzorgde de achtergrondzang bij deze plaat van de Small Faces... Tin Soldier. De nacht ging anders bij de Vader op in vorige week. Toen had ik Tempest van Bob Dylan in de aanbieding. Het meest recente album van de meeste. En ik vroeg aan u, de luisteraar... het hoeveelste studioalbum was dat van Bob Dylan, Tempest... De, de inzendingen waren over het algemeen goed. Iedereen wist te vermelden dat het ging om het 35e studioalbum van Bob Dylan, Tempest, wat net is verschenen. Degene die het album, de cd, heeft gewonnen, dat is Jos Straven. En waar komt hij vandaan? Die komt uit Oude Beeldzeil. Oude Beeldzeil. Nou, dat is iets eh, in de categorie, dat zoeken we op. Dat heb ik dus gedaan, dat ligt in eh, Friesland. Eh, aan de Waddenzee ligt het en dan ten noorden van Harlingen. Heb je enigszins een indicatie waar je Oude Beeldzeil, Oude Beeldzeil kan vinden... En daar wordt dan Jos Straver en die is dan de gelukkige bezitter en eigenaar van de jongste cd van Bob Dylan onder de titel Tempest. En dit staat er ook op. Tin Angel. It was late last night when the boss came home to a deserted mansion and a desolate throat. Servant said, boss, the lady's gone. She left this morning just for dawn. You got something to tell me? Tell it to me, man. Come to the point as straight as you can. Old Henry Lee, chief of the clan, came riding through the woods and took her by the hand. The boss, he lay back flat on his bed. He cursed the heat and he clutched his head. He pondered the future of his fate. To wait another day would be far too late. Go fetch me my coat and my tie, and the cheapest labor that money can buy. Saddle me up my buckskin path. If you see me go by, put up a prayer. Where well, they rode all night and they rode all day. Eastward long on the broad highway. His spirit was tired and his vision was bent. His men deserted him and onward he went. He came to a place where the light was dull, his forehead pounding in his skull heavy heart was racked with pain, insomnia raging in his brain. Well, he threw down his helmet and his cross-handled sword. He renounced his faith, he denied his Lord. Crawled on his belly, put his ear to the wall. One way or another, put an end He leaned down, cut the electric wire, stared into the flames and he snorted the fire. Peered through the darkness, caught a glimpse of the two. It's hard to tell for certain who was who. He lowered himself down on a golden chain. His nerves were quaking in every vein. His knuckles were bloody. He sucked in the air. He ran his fingers through his greasy hair. They looked at each other and their glasses clinked. One single unit inseparably linked. Got a strange premonition as a man close by. Don't worry about him, he wouldn't harm a fly. From behind the curtain, the boss crossed the floor. He moved his feet and he bolted the door. Shadows hiding the lines in his face with all the nobility of an ancient race. She turned, she was startled with a look of surprise, with a hatred that could hit the skies. You're a reckless fool, I could see it in your eyes. To come this way was by no means wise. up, stand up, you greedy lipped wench, and cover your face or suffer the consequence. You are making my heart feel sick. Put your clothes back on double quick. Silly boy, you think me a saint. I listen no more to your words of complaint. You've given me nothing but the sweetest lies. Now hold your tongue and feed your eyes. Are they giving you the stars and the planets too? But what good would these things do you? Bow the heart, if not the knee, or never again this world you see. Oh, please let not your heart be cold. This man is dearer to me dear, you must be blind. He's a godless ape with a worthless mind. You've had your way too long with me. Now it's me who'll determine how things shall be. Try to escape, he cussed and cursed. You'll have to try to get past me first. I did not let your passion rule. You think my heart the heart of a fool. And you, sir, you cannot deny. You made a monkey of me. What and for why? I'll have no more of this insulting chat. The devil can have you. I'll see to that. Look sharp or set aside, or in the cradle you'll wish you would died. The gun went boom and the shot rang clear. First bullet grazed his ear. Second ball went right straight in, and he bent in the middle like a twisted pin. He crawled to the corner and he lowered his head. He gripped the chair and he grabbed the bed. It would take more than needle and thread. Bleeding from the mouth, he's as good as dead. You shot my husband down, you fiend. Husband, what? Husband, what the hell do you mean? He was a man of strife, a man of sin. I cut him down and I threw him to the wind. Hear this, she said, with angry breath. You too shall meet the Lord of Death. It was I who brought your soul to life. Then she raised her robe and she drew out a knife. His face was hard and caked with sweat. His arms ached and his hands were wet. You're a murderous queen and a bloody wife. If you don't mind, I'll have a knife. We're two of a kind and our blood runs hot, but we're no way similar in body or thought. Our husbands are good men, is all I know. Then she pierced him to the heart, and his blood did flow. His knees went limp and he reached for the door. His doom was sealed, he slid to the floor. He whispered in her ear, This is all your fault. My fighting days have come to a halt. She touched his lips and kissed his cheek. He tried to speak, but his breath was weak. You died for me, I will die for you. She put the blade to her heart and she ran it through. All three lovers together in a heap, thrown into the grave forever to sleep. Funeral torches blazed away through the towns and the villages all night and all day. verhaal met een dodelijke afloop. Typische Dylan-compositie waar geen uh, aan te pas komt. En Wonder wel veel het nooit. het <laughs> kalm maar door en het door. Dat is toch wel altijd weer eh, het sterke van Dylan. Dat eh, ja, de composities lijkt weinig verandering in te zitten. Maar toch, het blijft uh, boeien van het begin tot het eind. zeker in een compositie die acht minuten duurt. Nog niet eens het langste nummer van Tempest. Dat is het album waar het vandaan komt. Want er staat ook een nummer op de titeltrack die maar liefst 14 eh, minuten duurt. De winnaar in ieder geval van die cd is uh, Jos Straver, zoals ik al zei. Hij woont in uh, Oude Beeldzeil en dat ligt in Friesland zo'n beetje aan de Waddenzee. <laughs> Niet aan, maar ongeveer. Dan heb je in ieder geval als niet-Friese enige indicatie waar je het kan vinden op de landkaart. Goedemorgen overigens. Dit is de Nacht Anders bij de Vader op Radio 1. En zo dadelijk drie chansons op een rijtje... Maar eerst nog even America. Duo America. En Tin Man. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't, didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. believe in me. Tropic of Sir Galahad. tropic of Sir. aan de vleugel. En dan was ik de producer van het album Holiday... dat in 1974 verscheen met daarop de stemmen van de heren van de groep America. Uit dat album hoorde je het nummer Tin Man... chansons op een rijtje, zoals je dat gewend bent op de hele vroege donderdagochtend, zo halverwege het uur. Je gaat dadelijk luisteren naar een, eh, wat mij betreft, hilarische versie, van eh, Le Feuille Mort, gezongen door Iggy Pop. Gérard Lenormand komt daarna met La Cathédrale, maar eerst een songfestivalliedje België stuurde in 1976 Pierre Rapsa naar het Eurovisie Songfestival in Den Haag. En de man die zong daar Judy en Company. Judy, Judy n'est pas Judy, Judy, celle qu'on oublie, que l'on oublie. Dès que la soirée s'achève, mais pas de rire Judy, Judy et compagnie. Judy, Judy qu'on sacrifie, qu'on sacrifie contre une poignée. C'est une chanson qui nous ressemble. toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui Same man. ce froid des cathédrales. Après tant d'années, je viens te retrouver, toi qui m'avais donné ton cœur de femme. Tes yeux de vitrail éclairés de soleil, brillent devant moi, tu me regardes. Je suis la pieds nus, j'ai faim et j'ai froid. Je t'en prie, ouvre-moi les bras, Marie. rien qu'un homme seul dans le désert. Marie, je deviens fou. Écoute-moi cette chanson et ma prière. Je reviens t'aimer comme on revient prier dans le silence froid des cathédrales. Je me suis trompé, il faut me pardonnez-moi, je n'ai pas suivi la bonne étoile. Là-haut dans le ciel, on dit que le Seigneur pardonne aux enfants et aux voleurs. J'ai brûlé ma vie sans avoir trahi l'amour que je t'avais promis. Marie, à tes genoux, je ne suis rien qu'un homme seul. Marie, je deviens fou. Écoute-moi cette chanson et ma prière. Je reviens t'aimer comme on revient prier dans le silence froid des cathédrales. J'ai longtemps marché pour enfin te trouver, toi qui ressemble à Chartres et Notre-Dame devant le me rêver. Je reconnais les statues de marbre, les anges de pierre en haut de la tour. même à dans la cour. Je reviens t'aimer comme on revient prier dans le silence froid des cathédrales. Après tant d'années, je viens te retrouver, toi qui m'avais donné ton cœur de femme. soleil brille devant moi. Frankrijk is hij nog steeds populair, maar halverwege de jaren 70 was hij heel erg populair, ook in Nederland. En toen had hij diverse keren de Nederlandse hitparade gehaald. Weliswaar niet met dit liedje, want het was een albumtrack. Het is een albumtrack, La Cathedraal. Je hoort uit 1976 de stem van Gérard Lenormand. La Feuille Mort werd gezongen door Iggy Pop... en dat is een versie die in 2009 verscheen op zijn LP Preliminaire. Iggy Pop met een eh, zwaar Engels accent in Le je Mort. En dat werd weer voorafgegaan door een uitvoering van Judy E. Company... de Belgische bijdrage aan het Eurovisie Songfestival 1976. Pierre Absat, inmiddels niet meer onder ons, hij overleed in 2002. En Pierre Absat die zong eh, Judy E. Company... Straks over uh, nou, wat zou ik zeggen, zo'n kleine 25 minuten op deze zender... Tijd voor het Radio 1 Journaal met Marcel Oost eh, en Lara Renze. En daarin aandacht voor natuurlijk het debat dat Mitt Romney had vandaag met, uh, vannacht met ehm, Barack Obama. Het presidentsdebat, het eerste in de reeks van een paar die er zullen volgen. Een terugblik daarop. Verder aandacht voor het feit dat het precies 20 jaar geleden is vandaag... dat uh, Belmeram plaatsvond, een 747-vrachtvliegtuig van El Al stortte neer op een flatgebouw in de Belmermeer. En ook aandacht voor de kwestie eh, Syrië-Turkije. Dat allemaal in het Radio 1-journaal straks vanaf 6 uur hier op deze zender Radio 1. Taliban, volk van Afghanistan. Wie schiep de heimatloze ziegers en de katoenplukkers van Oezbekistan? Schiep Yahweh misschien ook de pigmen en bedacht die voor de Eskimo's dat hij koud lot en die dorre woestijnen voor de magere berbers of was dat Allah, was dat Jehovah of God? Die dorre stijgen voor de magere berbers. Of was dat Allah, Jehovah of God? de hindoes en hun heilige koeien. En dan volk dat daar op straat en Heel handig die kasten en die wedergeboorte. Zodat de pascha daar rustig regeert. Wie verzond al die verstekende fabels en die uitverkoren flauwekul? en dat ultiem paradijs. Voor de zelfmoordkrijgers de blik naar achter en verstand op nul. Dat ultiem paradijs. Voor de zelfmoordkrijgers de blik naar achter en verstand amper zes dagen. De wereld aan het eindeloos firmament. Maar de zevende dag viel diep in slaap. Alles dus dat naïef vertelde We weten zo weinig van zoveel geheimen. Van kleuren en rassen en het warm van het heelal. En zo bedacht de mens zelf zijn schepper. Elk volk zijn godje dat hem beschermen zal. Zo bedacht de mens zelf zijn schepper. Elk volk zijn godje dat hem beschermen zal. eigen volk is een gruwel. Die God met ons, die doet meer zo leid. Ik geloof niet in een God tot de tanden bewapend. In die vuur en God on my side. Zwijg mij van al die wrokkige goden. Zij ja, weet zij alle, die zijn al dat. Vertel ons liever van vriendschap en vrede en het eerlijk delen van eerst aan Willem van Manderen. Die heb je wellicht afgelopen zondagavond nog op de televisie kunnen zien. Want hij was te zien in een aflevering van het België van Laurence Viel... de Franstalige Brusselse theatermaker maakster die u aan de hand meeneemt door België. En een van de ontmoetingen die ze had, dat was eh, die met Willem Vermanderen. En je hoorde Vermanderen hier met eigen god eerst. Heb je die aflevering gemist? Je kan hem nog bekijken aanstaande zaterdag om tien minuten over half twee op Nederland 2. En dat wordt trouwens voorafgegaan door... Eh, een terugblik door andere tijden naar de parlementaire enquête die destijds is ingesteld om de Belman-ramp te onderzoeken. De Belman-ramp die vandaag precies 20 eh, jaar geleden plaatsvond. En dat begint dan om eh, vijf minuten over één, eveneens op Nederland 2 dus. Even aandacht voor een verjaardag. Het muzikaal geweten van de Socialistische Partij wordt vandaag 57 jaar. En dan heb ik het natuurlijk over raggende man Bob Vasco. Ik ga door, ik ga door. Ik ga door tot ik verrek. Totdat ik kramp krijg in mijn bek. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Tot ze me vastbinden op een stoel. Met een kilo in mijn spoel. Ik ga door. En dan denk ik. Denk ik de golven die altijd blijven slaan. Tegen de kusten van knijterhard graniet. Tot ze breken. En dan zing ik weer dit lied. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door van A tot Z. Met of zonder budget. Ik ga door. Ik ga door. In het klein of in het groot. Half levend Als ik aftaai kom ik weer een toer. Want ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. 57 jaar wordt hij vandaag Bob Fosco. En je kon hem hier horen met het collectief Roest en Wrakhout. Ik ga door, dat zonges aan de opname die je hoorde. Die werd 2 april vorig jaar gemaakt in Spekers met Koppen. Bob Fosco, 57 jaar dus. Geef aandacht voor een paar televisieprogramma's daar waar het gaat om muziek. Nederland 3 is eh, zaterdag 1 en al muziek in de meest uiteenlopende klanken. Je kan allereerst vanaf 8 uur tot 9 uur kijken naar Top op 3. Het nieuwe popprogramma op eh, Nederland 3 gepresenteerd door Gerard Ekdom. Daarna een documentaire, een uur lang, waarin Armin van Buren centraal staat. Tussen 10 en half 12... De wereld draait door recordings. De eerste aflevering van eh, de tweede serie, <laughs> als ik het goed, eh, zo mag formuleren... waarin je kan kijken naar optredens van onder andere Wendy Snyder... Willeke Alberti, Raccoon, George Baker, Huub van der Lubbe, Lois Leen en Roel van Velzen. Met natuurlijk als presentator Matthijs van Nieuwkerk. Tussen tien en half twaalf dus eh, De Wereld Draait Door Recordings. En als dat is afgelopen, om half twaalf Drie on stage met aandacht voor Into the Great Wide Open... het festival dat een paar weken geleden op Vlieland plaatsvond. En dan kan je optredens verwachten van onder andere Will and the People... of Monsters and Men, Django Django, Spinvis en Jake Buck. En ook Frans Ferdinand. Maar joh, hier wel een hele bijzondere opname. <laughs> Geremixed, geremixed. Door de Rhythms del Mundo. aanwezig was op Into the Great Wide Open. En hier in een bijzondere remix die gemaakt werd door het gezelschap de Rhythm Stel Mundo. De matinee werd dan de Dark of the Matinee. En dan nog een bijzonder programma op BBC 2. Op, kwart, op eh, BBC 2, kwart voor twaalf, zaterdagavond. De film The Magical Mystery Tour. wordt dus lastig allemaal als je muziekliefhebber bent. Wat gaan we doen? Nederland 3 of eh, BBC 2. Je kan ook gewoon de videorecorder aanzetten. Het een bekijken en het uh, ander opnemen. En het dan nog eens een keer later terugzien. In ieder geval aandacht voor de Magical Mystery 2 op BBC 2. Vanaf kwart voor elf een voorbeschouwing zou je kunnen zeggen. En om kwart voor twaalf dan wordt de film in zijn totaliteit gedraaid. Aansluitend nog meer aandacht voor Britse popmuziek in de jaren 60. Dit was de nacht, klinkt anders in ieder geval hier op Radio 1. Zo dadelijk dus het Radio 1 Journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. En ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de nacht, klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie donderdag van, ondanks het vieze weer wat we krijgen. En luister fijn naar Radio 1. De route en tot volgende week.